Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet beslist voor het eerst dat een gemeente asielzoekers moet opvangen. In Albergen, een dorp in Overijssel, is een hotel gekocht om mensen op te vangen. Het is bedoeld als oplossing voor de propvolle opvangplekken... en de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Normaal beslist een gemeente of er een vergunning komt... maar nu hakte het kabinet de knoop door en voor de gemeente kwam het als een verrassing. We zijn eh, veel met hen in gesprek geweest, dus dan is het eh, heel vreemd dat dit je dan nu overvalt. Eh, je voelt je niet heel erg betrouwbaar meer richting hun. En je hebt ook het gevoel van wat moet je uitleggen. Het is een klein dorp, Alberg heeft ruim 3000 inwoners... en daar komt dan een AZC onaangekondigd. Nou, dan ben je wel enigszins verrast. Bij dat hotel in Albergen werd gisteren gisteravond gedemonstreerd tegen de opvang. Er waren ook een hoop jongeren bij. Er werd een spandoek opgehangen en vuurwerk afgestoken. In Amerika is een hele belangrijke handtekening gezet onder een mega klimaatplan. Yo, now law. For this law, the American people won and the special interest lost. This bill is the biggest step forward on climate ever ever. De Amerikaanse president Biden heeft na eindeloos veel overleggen, nadenken, proberen en nog een keertje overleggen het voor elkaar gekregen. Er gaat 430 miljard dollar naar klimaatmaatregelen. Fabrieken moeten bijvoorbeeld worden omgebouwd zodat ze minder troep uitstoten. Nu komen er subsidies zodat Amerikanen warmtepompen, zonnepanelen of elektrische auto's kunnen kopen. En billenknijpen voor PSV gisteravond. In de play-offs voor de Champions League speelden ze in Glasgow tegen Rangers FC. En het leek even de verkeerde kant op te gaan. Die eh, de bal op zo'n 32... Oh, wat een blunder! Een enorme blunder! Oh, Benitez, Benitez, Benitez. Kiepertje, kiepertje, kiepertje zeggen we hier. Het is niet te geloven zo'n fout. Het is echt niet te geloven hoe je zo'n fout kan maken. Er werd recht op die keeper afgeschoten, maar de bal glipte uit zijn handen en vloog zo het doel in. Gelukkig schoot PSV er even later de 2-2 in. Over een week is de return in Eindhoven. De winnaar van dat duel gaat naar de Champions League. Het weer nog af en toe zon, maar ook veel grijs. Met ook best wat buien vandaag. Met ook flink wat regen en onweer. Kan toch nog best broeierig worden. Max 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je bijna 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort...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 dark Now that you're gone I see it You were out of my way But so much has changed So where did you go? Tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting darling, you lost count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know?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 We toast and we cheers, all your girls are here. Something ain't right if you're young. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een hotel in Albergen in Overijssel is gisteravond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Tubbergen zegt onaangenaam verrast te zijn door een kabinetsbesluit over een AZC in Albergen. De republikeinse Trump-criticus Liz Cheney heeft de voorverkiezingen in haar thuisstaat Wyoming verloren. En keert niet terug in het huis van afgevaardigden. Het was al te verwachten dat Cheney niet zou winnen. Ze stond ver achter in de peilingen. In Leek in Groningen staat een afvalbedrijf in brand. Omliggende panden zijn ontruimd. En mensen in de omgeving hebben het advies gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. Het weer, vandaag bewolkt met af en toe een bui, soms met onweer.